Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een psychiatrische kliniek in Portugal bij Rotterdam is afgelopen dag brand uitgebroken. Het gebouw is ontruimd en patiënten zijn opgevangen op het terrein, meldt de veiligheidsregio. Op het terrein zit ook een TBS-kliniek, maar volgens een woordvoerder woedde de brand in een ander gebouw. Tegen middernacht was de brand onder controle. Over de oorzaak is niets bekend. Nederlandse studenten wonen steeds minder vaak op kamers. Het komt door de invoering van het leenstelsel acht jaar geleden... en het tekort aan studentenhuisvesting... blijkt uit de landelijke monitor studentenhuisvesting van Kansas. In het collegejaar 2015-2016 woonde 53 van de Nederlandse studenten op kamers. Nu is dat 44 Betaalbaarheid en het niet kunnen vinden van een woonruimte zijn voor studenten de belangrijkste redenen om thuis te blijven wonen. Het totale aantal uitwonende studenten is wel gestegen. Dat komt door de toename van internationale studenten. De Amerikaanse oud-president Trump moet opnieuw een schadevergoeding betalen aan schrijfster E. Jean Carroll. Volgens de rechter is Trump aansprakelijk in een smaadzaak die de schrijfster tegen hem heeft aangespannen. In januari bepaalt de jury welk bedrag Trump moet betalen... Na een eerdere rechtszaak over seksueel misbruik in smaad... is Trump Carroll al 5 miljoen dollar verschuldigd. De schrijfster eist nu 10 miljoen. Oranje voetbalsters Jill Roord en Daphne van Domselaar... zijn genomineerd voor de Gouden Bal. De prestigieuze prijs voor beste voetbalsters van het jaar. Ook Xavi Simons maakt kans op een onderscheiding. Hij is een van de 10 genomineerden voor de Coppa Trophy... De prijs voor de beste speler onder de 21. Voor de gouden bal bij de mannen zijn geen Nederlandse kanshebbers. En voor het eerst in 20 jaar ontbreekt ook Cristiano Ronaldo op de lijst met genomineerden.